Eén persoon moet vanwege een gebroken neus en een gebroken jukbeen een nacht in het ziekenhuis blijven. Vanmiddag botsten drie bussen op elkaar. In de bussen zaten medewerkers van zorginstelling De Friese Wouden met hun familie. Ze hadden een personeelsuitje. 36 mensen raakten gewond. In Oudenbos in Brabant is een man van begin 20 omgekomen bij een ongeluk op een spoorwegovergang. Hij zat achter op een scooter bij een 18-jarige jongen. De bestuurder van de scooter was de overgang opgereden, hoewel de spoorbomen al waren gesloten. De trein raakte de achterkant van zijn scooter waarop het slachtoffer zat. De bestuurder van de scooter is aangehouden. In de Franse stad Camper is een protest tegen werkloosheid uitgelopen op rellen. Duizenden betogers eisen banen en willen dat er een streep wordt gezet door een wegenbelasting voor zware voertuigen. Er wonen veel boeren in de regio en die gebruiken zware landbouwvoertuigen. Aan het begin van een protestmars raakten demonstranten slaags met de politie. Ze gooiden stenen naar agenten. Die zetten daarna traangas en een waterkanon in. AZ is de nieuwe koploper van de eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-0 van ADO Den Haag. De andere gegadigden voor de koppositie lieten punten liggen. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. Voor de Eindhovenaren is het de derde wedstrijd op rij dat er niet werd gewonnen. Vitesse won op het laatste moment van Ajax. Het enige doelpunt viel in de voorlaatste minuut. FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Het werd 2-2. Het weer vannacht eerst droog, maar later opnieuw buien. Overdag opnieuw regen, mogelijk met onweer.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 won't go Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just on the I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life, yeah. Sorry, sorry, sorry. I'm coming down to fix this. You should know how I feel.